Zes uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Het hoogwater als gevolg van de noordwesterstorm... heeft vannacht vooral in de regio Rotterdam-Rijnmond overlast veroorzaakt. In enkele wijken van Rotterdam en in Vlaardingen, Schiedam en Maasluis... zijn straten en kades ondergelopen. Pas nadat het water weer is gezakt... kunnen kelders worden leeggepompt, zegt de brandweer. En die zet extra mensen in. In het hele land zijn gisteravond en vannacht waterkeringen gesloten. Stormvloedkering in Oosterschelde is dicht. Bij Rotterdam is de Hollandse IJsselkering gesloten. En in Delfzijl zijn de dijkdoorgangen afgesloten. Rijkswaterstaat adviseert de dijkbewaking in te stellen in de gebieden West-Holland en Delfzijl. Rijkswaterstaat meldde gisteravond dat mogelijk ook de Maaslandkering bij Hoek van Holland zou worden gesloten. Dat zou dan voor het eerst zijn geweest sinds 2007, maar uiteindelijk was het niet nodig. De Amerikaanse journalist Ben Bradley is overleden. Hij was hoofdredacteur van The Washington Post toen die krant het Watergate-schandaal aan het licht bracht. Dat politieke schandaal leidde uiteindelijk tot het aftreden van president Nixon in 1974. Ben Bradley was 93 jaar. Het Amerikaanse ministerie van Defensie onderzoekt de berichten van de IS dat de terreurbeweging wapens heeft onderschept die bedoeld waren voor de Koerden in Kobani. Op een video van de Islamitische Staat is te zien dat IS-strijders wapens in handen hebben die de Amerikanen hadden afgeworpen voor Koerdische strijders. Pentagon bestudeert de beelden, militairen sluiten niet uit dat ze echt zijn. Maandag werden 27 pakketten met wapens en munitie afgeworpen door de verdediging van de Turk-Syrische grensstad. meeste wapens zijn volgens de Amerikanen op de goede plek terechtgekomen. Het weer, af en toe een bui en de noordwestenwind is matig of vrij krachtig dus. Overdag neemt de wind geleidelijk af en worden de buien ook minder. Met 11 tot 13 graden vrij fris. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. De politie heeft geen snelheidscontroles aangekondigd...